Michel Koenen met het NOS-journaal. Een team studenten van de SpaceX-topman Elon Musk. Door een ontwerpfout in de motor haalde de vacuümtrein niet 450 km per uur, maar slechts 142. Een motoronderdeel werd te heet, waardoor de motor stopte. Het was sowieso nog spannend of het team überhaupt mee kon doen... omdat vlak voor de wedstrijd de boordcomputer doorbrandde. En met de Hyperloop moet je uiteindelijk in een half uur van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. Meer dan 170 Britse en Ierse politici roepen de regering op om de abortuswet in Noord-Ierland te hervormen. Ze willen dat het niet langer illegaal is. Nu reizen veel Noord-Ierse vrouwen nog af naar andere landen om abortus te plegen of ze slikken een verboden abortuspil. En Noord-Ierland is het enige land in het Verenigd Koninkrijk waar abortus nog strafbaar is. In Italië is gisteravond de eerste Nederlandse speurhond met begeleider aangekomen. Ze gaan helpen bij de zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen. En vandaag gaan nog eens elf honden en begeleiders naar het Gardameer. Daar werd Koen van 17 uit Soest in de nacht van donderdag op vrijdag voor het laatst gezien. En sindsdien heeft hij zijn telefoon en pinpas niet meer gebruikt. En de nieuwe president van Mexico wil de moeizame relatie met buurland Amerika herstellen. Dat schrijft Lopez Obrador in een brief aan president Trump. Zo wil hij nauwer samenwerken om het migrantenprobleem aan te pakken. Ook wil hij zo snel mogelijk duidelijkheid over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA. E het weer nog overwegend helder en het koelt af tot een graad of 16. Overdag flink wat zon, blijft droog en het wordt 26 tot 29 graden.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 chin and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? I will always be every day.